de tijd tien keer zo snel als honderd jaar geleden. Deze wereld die heeft haast, je draait je om, een dag voorbij. Ja, we racen naar ons werk en we vliegen weer naar huis toe. Maar de klok tikt door, die halen wij nooit in. Er is één. twintig jaar nog met de hand gemaakt. Lacht dan iedereen ons uit als wij over vroeger praten. Er is iets dat niet uit de mode raakt. Er is één.